1 uur. Wouter met het NWS-journaal. Het Britse lagerhuis heeft met grote meerderheid voor een omstreden wetsvoorstel gestemd... waarmee het land ingaat tegen de brexit-afspraken die met de EU zijn gemaakt. Hoewel er nog vaker over de wet zal worden gestemd... is dit een eerste overwinning voor premier Johnson. Hij wil af van de afspraak met Europa dat Noord-Ierland een speciale status krijgt... om de grens met Ierland open te houden. De EU reageerde eerder al woedend op Johnsons plannen... en dreigt met sancties en juridische stappen. Memphis Depay stapt over van Olympique Lyonnais naar Barcelona. Volgens de Telegraaf is de transfer die al in de lucht hing nu definitief rond. Bij Barcelona speelt de Nederlandse voetballer weer onder Ronald Koeman. Onder zijn leiding is Depay bij het Nederlands elftal uitgegroeid tot een gezichtsbepalende speler. Barcelona betaalt naar verluid in eerste instantie 25 miljoen euro voor de 26-jarige aanvaller en later nog eens 5 miljoen. Door bonussen kan het uiteindelijke transferbedrag nog een paar miljoen hoger worden. Daimler en dochterbedrijf Mercedes-Benz hebben voor anderhalf miljard dollar geschikt met de Amerikaanse autoriteiten vanwege uitstootfraude. Bij een kwart miljoen auto's en busjes was de uitstoot van de dieselmotor groter dan het bedrijf deed voorkomen. Dat werd verhuld met software. Daimler denkt ook nog honderden miljoenen kwijt te zijn aan een massaclaim van Amerikaanse klanten. De marechaussee heeft Eergisteravond een man van 35 aangehouden... net over de Duitse grens bij Gelderland. Bij een controle werd een zak met hennep in zijn busje gevonden. Ook vond de marechaussee onder meer een vuurwapen, meerdere messen... en twee zelfgemaakte bijlen. De Rotterdammer is aangehouden voor verboden wapenbezit... en rijden onder invloed. Het weer vannacht blijft het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 13 en lokaal kan er weer mist ontstaan. Overdag volop zon en heet 27 graden in het noorden tot plaatselijk 34 in het zuiden.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 Me a the girl them banana farmer. The whole of them request me banana. They like come and no one go. Give them one time, two time, they want more. They like come and no one go. Give them three times, sometimes they want four. They like come and no one go. Y'all from Spain, Sweden, Ghana and Japan. I ring up the phone, I ask direction. Them want come chill from me plantation. France, so them want share one of me say way. Me say we, me say we, me say we. Grab me banana until me hit sweet. Them say we, them say we, them say we. Say la Me say they, me say they, me say they, me say they, me say they. Yo, they like come and now I go home.